van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Leaserijders die een elektrische auto hebben besteld... proberen hem nog dit jaar geleverd te krijgen. Ze hopen ze te ontkomen aan de hogere bijtelling... die op 1 januari moet ingaan. Maar de meesten hebben pech. De levertijd voor elektrische auto's is vaak langer dan een half jaar... en de dealers kunnen daar niets aan veranderen. De vereniging Elektrische Rijders hoopt dat de Tweede Kamer... de hogere bijtelling nog tegenhoudt. De regeringsleider van Hongkong heeft gezegd dat de omstreden uitleveringswet... waartegen al maanden wordt geprotesteerd, niet in stemming wordt gebracht. De wet is dood, zei Carrie Lam in een persconferentie. Maar veel betogers lijken nog niet te geloven dat de wet echt van de baan is. Ze vrezen dat China met de uitleveringswet zijn greep op Hongkong wil vergroten. Minister Slop bereidt een maatregel voor om het bestuur van het Haga Lyceum weg te sturen, schrijft NRC. Of dat doorgaat hangt af van de rechter. Die bepaalt donderdag of de onderwijsinspectie een negatief rapport over de islamitische school openbaar mag maken. Als de publicatie doorgaat zal Slop volgens NRC het schoolbestuur sommeren op te stappen en anders de geldkraan dichtdraaien. In het huis van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein... zijn honderden naaktfoto's van minderjarige meisjes gevonden. Dat maakten de aanklagers bekend bij de start van de rechtszaak... tegen de 66-jarige investeerder. Die zegt dat hij onschuldig is. Epstein werd zaterdag op het vliegveld van New Jersey opgepakt... omdat hij tientallen meisjes zou hebben misbruikt. Als Ajax niet binnen een half jaar met een schadevergoeding komt... neemt de familie van Abdelhak Nouri juridische stappen. Dat zei de advocaat van de familie in Nieuwsuur. Nouri kreeg twee jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd een hartstilstand... en liep ernstige hersenschade op. Onder meer omdat hij niet meteen werd gereanimeerd. Ajax heeft de aansprakelijkheid daarvoor erkend. Het weer, wolkenvelden, maar ook af en toe zon.